Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. CDA-leider Bontebal vindt dat het meest realistische kabinet een regering door het midden is. Dat zei hij in het debat van het midden in het tv-programma Café Kokkelman. Montebal zei dat VVD-leider Gus en GroenLinks-PVDA-leider Timmermans... niet eindeloos hun verschillen moeten benadrukken... omdat er straks ook een stabiel kabinet moet worden gevormd. De CDA-voorman noemt het belangrijk dat de partijen uit de impasse komen... en dat het landsbelang bovenaan wordt gezet. Gus en Timmermans grepen de uitgestoken hand van Bontebal niet aan... maar bleven de verschillen benoemen. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev... zijn vannacht zeker acht mensen gewond geraakt, dat meldt de burgemeester van de stad. Volgens hem staan er meerdere gebouwen en auto's in brand. Hij zegt niet welke panden het zijn, maar er zou niemand in wonen. Ook is er een woontoren beschadigd. De Oekraïnse luchtmacht waarschuwde voor de explosies al voor ballistische raketten vanuit Rusland. Drie dagen geleden kwamen bij een grote Russische aanval op Oekraïne zes mensen om het leven. Rusland voert de aanvallen op de infrastructuur in Kiev en andere steden op voor de winter. Twee Litouwse vliegvelden zijn de afgelopen avond gesloten vanwege weerballonnen vanuit Belarus. Die waren van smokkelaars uit het land. Vermoedelijk wilden ze illegale sigaretten de grens overkrijgen. De vliegvelden in Litouwen waren uren dicht, maar zijn nu weer open. Twee grensovergangen van Litouwen naar Belarus zijn nog gesloten. Bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Chili... hebben Nederlanders opnieuw meerdere wereldtitels behaald. Bij de mannen won Harry Lafrijze zijn derde titel op het toernooi. Hij was de beste op de kilometer tijdrit. Bij de vrouwen was er goud voor Lorena Wiebes en Hetty van der Wouw.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 When I look at my China girl. Visions of swastikas in my head. Plans for everyone. It's in the way of my eyes. My little girl, you shouldn't mess with me everything you are. You know, I'll give you television.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 I don't know. Shut up, just shut up. Stop the talking, baby. I start walking, baby. Stop the talking, baby. I start walking, baby fucking baby is? dat al all there Ik denk wel eens aan Monika die woonde in de straat op nummer 7.